Poetin kreeg veel vragen over de doden die zijn gevallen in de Oekraïnse stad Butsja net buiten Kiev. Daar zijn meer dan 400 lichamen gevonden. Poetin ontkent alle betrokkenheid, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Poetin zei, dat is een provocatie, dat is een fake van de Oekraïners. En buitendien zei hij, eh, toen de Amerikanen in Syrië uh, Raqqa in de as legden, hoorde hij daar niemand over, terwijl er ook lichamen, vele lichamen onder het puin lagen. Hij zei ook eh, dat het conflict wat hem betreft onvermijdelijk was uiteindelijk, omdat in Oekraïne dus nationalisten en nazi's zich voorbereiden op een conflict met Rusland. En Poetin zei ook nog dat Rusland al zijn doelen in Oekraïne gaat halen. Al is nog niet duidelijk waar hij het dan over heeft. Er moet meer geld naar het leger. Dat vinden 70.000 mensen die hun handtekening hebben gezet onder een petitie die net is aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is vorig jaar al gestart, maar nu belangrijker dan ooit, zeggen de initiatiefnemers. Met de druk uit het oosten om het voorzichtig uit te drukken, moet er nu echt geleverd worden door de Tweede Kamer. Op dit moment gaat er 3 miljard per jaar naar Defensie. In de metro van New York zijn minstens 13 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Iemand opende tijdens de ochtendspits rond half negen het vuur in een station in de wijk Brooklyn. De politie gaat uit van één dader die waarschijnlijk een oranje bouwvakkersjas draagt. Ophef in de Belgische voetbalcompetitie. Daar grijpt AA Gent naast de titel door een doelpunt waarbij het wel heel erg leek op buitenspel. De videoscheidsrechter kon alleen niet ingrijpen, want hij kreeg niet de juiste beelden van de camera bij de zijlijn, zegt deze verslaggever. De camera waarmee je dit normaal ziet is die eh, op de 16 meter. Ja, daar was een camera op de 16 meter. Alleen was er geen cameraman op het moment. <laughs> Ja, en ik weet het, omdat ik zat daar en ik heb die man eh, puffend van het zweet naar boven zien komen, buiten adem. Dus ja, dit is eigenlijk eh, een enorme... Uh, ja. Ja, Iets dat niet mag gebeuren. Bij AA Gent zijn ze boos, maar de club dient geen klacht in. Het weer op veel plekken is nog steeds zonnig en boven de 20 graden. Morgen toch wat minder, veel bewolking, kans op wat buien. Wel in de middag ook een zonnetje, dan tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 124 kilometer file op de snelwegen. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch 21 kilometer daarvan tussen Breukelen en Vianen. Drie kwartier vertraging daar. Kwartier oponthoud op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer door 8 kilometer file. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag ook 14 kilometer file tussen Schiphol en Roelofarensveen met een kwartier vertraging. A22 Velzen-Beverwijk bij Beverwijk 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging een kwartier. A27 Almere-Gorkum Tussen Hilversum en Hagenstein 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de vertraging is drie kwartier op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen.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 All the people I in you, like all the people I look at you. You're like an tornado in downtown. I would like to dancing with Dancing, I look like I do. That's why I don't dance honky tonk. Todos contigo quieren bailar, no pueden dejar de mirar. Hey Susanita, mi Susanita, en todo el grupo es la mejor. Todos te miran para aprender, yo como todos ellos también tornado en la ciudad, yo te quisiera seguir, pero bailando para esto pato, no puedo bailar el honky. Spaanse band Conjunto San Antonio heeft onder de titel El Nueva Redoble een nieuw album uitgebracht. Dat is ook de titelsong van het album waarmee we het blokje afsluiten. De opener was Hey Susanita en ook Intenciones staat scherp. Me senté una tarde en tu regazo queriendo descubrir tu intimidad. Pero tú, tú te diste cuenta y soltaste tu lengua con maldad. Ahora sí, sí que la hemos hecho. Ahora ya seguro que otras hortalizas. Y los tejos me los tengo que llevar. Porque yo traía de veras intenciones buenas. Y el escote los dejo volar. Y es que yo buscaba en el fondo de tus sentimientos me con celeridad. juntos por las calles estrechas de nuestra ciudad, junto al río, te diré amor mío, junto al puente veremos pasar la gente, porque yo traía de veras intenciones buenas y escote, nena, las dejo volar. Y es que yo buscaba en el fondo de tus sentimientos que me distrajeron con celeridad. Y se fueron caminando con sonrisas en los labios, bien contentos de haber hecho del pasado este maltrecho y cuentan los que les vieron que felices siempre fueron y colorín colorado este cuento se acabó Me vas a matar, me voy a morir. Redoble, redoble, vuelvo a repetir. estoy, vuélvelo a rasguear. Con este rasgueo me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir. Rasguea y rasguea, vuelvo a repetir. con este golpeo me muero de amor, me muero vaquear, con este vaqueo me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir. bajea y vaquea, vuelvo a repetir. Dit is het favoriete album van de maand. Dolly Parton horen we in een duet met Ben Haggard. Demons, een bitterzoete ballad verheven door een bedwelmende viool, is ontroerend en reflecterend en is één van de opvallende nummers. De stem van Dan doet heel erg denken aan die van zijn vader Merle. Give me a chance, girl. Open your eyes now. I'm not the enemy here I'm a soft heart to lean on Shoulder to cry on To good lips to kiss away the tears If you're looking to fight you I've come to the wrong guy with you I refuse to throw darts I've had they fighting. I'm more into writing. what's wrong when it's broken apart. Demons, demons, we've both had enough of our own. Demons, demons, we don't have to fight with you makes no sense. I need some heaven. And I've had enough hell. I'm an expert and move on. We don't have to fight, fight them alone. Jos Ward is country tot op het bot. Beide zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Hij heeft al negen nummer 1 hits in Texas op zijn naam en Dancing with the Devil wordt mogelijk zijn tiende. Crossroads. Hot stuff. gift for trying to forget a girl that gets me drinking that way. I said, job, but what the hell am I supposed to do? original van deze week. De song is fictie. Het beschrijft de tragische dood van traditionele countrymuziek op 16th Avenue in het centrum van Nashville. Murder on Music Row haalde maar net de top 40, maar kan toch bijgeschreven worden als een klassieker. Daar hebben George Strait en Alan Jackson voor gezorgd. Nobody saw him running from 16th Avenue. They never found a fingerprint or the weapon that was used. But someone killed country music, cut out its heart and soul. They got away with murder down on Music Road. the evidence will show that murder was committed down on Music oh, fiddles barely play But drums and rock and roll guitars are mixed up in your face. Oh, Hank, you wouldn't have a chance on today's radio since they committed murder down on Music Road. They said no one would buy them old drinking and cheating songs. Oh, I still buy them drinking songs, Jordan. There ain't no justice in it, and the hard facts are cold. That murder was committed of a hag, he wouldn't have a chance on today's radio since they committed murder. Jackson, Het ontwaken uit de verslaving. Fighting. Like Hell to be Free. The Lost Dog Street Band. hustle swallowed pride, it's true. And I have seen some awful fights and laid it on the wrong side of a few. Living life by candlelight, trapped beneath the shadow of a tomb. Filled with all the pages of a life I never thought that I would choose.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 Blue Diamond Mines stamt uit 2008 en gaat over de benarde situatie van mijnwerkers in de Appalachian. past has darkened my home dacht ik aan het soort minnaar die je steeds aan het lijntje houdt. Ze geven je net genoeg om je in de relatie te laten geloven. Maar voor hen is het meer een spel. Aldus Sarah Darling als ze het over Pretender heeft. Ducro groeide op in Zeeland. Ze is de dochter van oud-wielrenner en psycholoog Maarten Ducro. Na de middelbare school verhuizen ze naar Amsterdam. Postcards is een van haar songs. John. Falling in Love with You is door Sandra van Rij zelf geschreven. Een puikersingelkeus. grote wens van Hilde Vos was om een duet van Dolly Parton op te nemen met Benny Jolink. Beide hebben ze enorme voorliefde voor country en dan met name voor Dolly Parton. De droom kwam uit en samen namen ze The Last Thing On My Mind op. It's a lesson too late for the learning Made of sand made of sand. In the wink of an eye, my soul is turning in your hands, in your hands.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 Met Little Devil levert hij opnieuw het bewijs. Well, the devil came back to see me today and he looked a little different this time. He had a little bag of the same old tricks and handed me the same old line. I dipped into his bag of sin and I had me a hell of a time. I was left with an empty wallet and an over anxious mind. But I'm so glad that I've got it beat. Where I'd end up like friends I know out living on the street. And I'm so glad that I've seen the light. Well, the devil comes in every now and then, but he only spends the night. so glad is het favoriete album van de maand. Dolly's 48e solo studioalbum Run Rose Run is uitgebracht in samenhang met de gelijknamige roman die ze met James Patterson heeft geschreven. Het volgt het verhaal van een jonge vrouw die het huis verlaat om een muziekcarrière na te streven in de utopie van de countrymuziek, Nashville. Driven is een van de songs. driven to the edge, driven to the point of almost no return, driven to think awful thoughts, do awful things, but at least I'd like to think I've learned. I'm driven, driven to be smarter, driven to work harder, driven to be better every day. Driven to keep on and on, to achieve the things I want. I'll be sorry if I don't omvat de klanken van klassieke country, rock en moderne country. Falling on the Barstool Party of the Day is the Night van de Ierse formatie The Outlaws maak ik de overstap naar het tweede uur. The best part of the day is the night. When I get home, everything's alright. You're lying close beside me. I'm holding you real tight. The best part of the day is the night. I could spend my whole life loving you. There is nothing else I'd rather do. I go out every morning, work the whole day through 5.